glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Dat is een goede raad. Wanneer je wat onzeker op je benen staat, glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur, glaasje op niet achter een stuur. Willem ging eens rijden met zijn nieuwe slee. Na een ritje kreeg hij dorst en stopte bij een klein café. Hij dronk eenmaal, tweemaal, driemaal enzovoort. Maar toen hij terug wou rijden, greep een oma hem bij zijn boord. Wanneer je wat onzeker op je benen staat, glaasje op. Laat je rijden, glaasje op. Laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur. Glaasje op, niet achter het stuur. Kees die reed al zigzag door de hele straat. Want er was zoals je noemt heel erg in kennelijke staat stuurman riep zijn vrouwen zei Marietje kijk. Kees die rijdt mijn nieuwe kippokken met de grond gelijk. Glaasje op, laat je rijden, glaasje op, laat je rijden. Dat is een goede raad. Wanneer je wat onzeker op je benen staat, glaasje op. de borrel die je drinkt niet extra duur. Glaasje op, niet achter het stuur. Göteborg och det är ju riktigt extra dyr